En zo heet hij. Uit 1968. Welkom bij de show, welkom op deze zondagmorgen bij de zondagmorgen van ZVL. Ik ga je oren vertroetelen. Echt waar, met prachtige muziek tot 12 uur. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Met muziek van onder andere Marion Faithful. Maar straks ook een interessant onderwerp. Ja, we gaan het hebben over eh, toeslagen. Die moeten worden aangevraagd. En heel veel mensen doen het niet. Waarom niet? En waarom moet je het wel doen? Je hoort het straks. orange, and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind. power of so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run through the shady street, screaming. Seven, she realized. she climbed when all the laughter grew too loud. De mannen van Spendau Ballet hier op deze zondagmorgen bij ZVL. Mhm. How Many Lies. Jokken Brokken zijn het. En uh, je hoorde ervoor Marion Faithful en The Ballad of Lucy Jordan. Ja, op deze aardige zondagmorgen. Ja, je kunt ervan zeggen wat je wil. Eh, ik verklaar het weer altijd voor goed. Ook al regent het, want dan is het weer lekker voor de plantjes, waar of niet. Dus eh, intussen zijn wij hier lekker aan de koffie. Echt waar. En we hebben hier van die eh, gekke koekjes eh, van... Eh, ja, keihard zijn ze. Ehm, hoe heten die dingen eigenlijk? Zo meteen even op de verpakking kijken, want ik ben het even kwijt. Oh, wacht even. Ik weet het alweer. Kletskoppen, heerlijk. Zo bij de koffie. En ik hoop dat jij ook lekker aan de koffie bent. Of misschien ben je wel aan het late ontbijt of de vroege brunch. Nou, in dat geval, maak er iets moois van, van deze zondagmorgen. Kate Bush, natuurlijk. Rocketman hier bij eh, ZVL. Straks over een minuut of tien gaan we praten met Marleen. Eh, zij eh, weet alles van de toeslagen. En één op de tien mensen die recht hebben op toeslagen, die vragen ze niet aan. Dat is raar. Want eh, het levert een hele hoop geld op. En eh, al dat geld blijft anders op de plank liggen bij de gemeente of bij de Rijksoverheid. Dat is natuurlijk zonde. Hoe het zit, dat hoor je straks over 10 minuten dus hier bij eh, ZVL. Gespreksleider is straks John Snyder. Maar eerst mooie Nederlandse muziek uit de top 40 van vandaag. Dit is de laatste keer dat ik huil. De laatste keer dat ik oor. Lig in bed, het is net half drie. Ik heb sinds alweer op repeat. Kan niet slapen, het wordt me te veel. Krijg al dagenlang niks door mijn keel. Zoek geen medelijden, sympathie. Het is inmiddels al lang over vier.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 Oh, I ain't trouble. You see, I lost my got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine. Een beetje gek soort stereo dit. Dat heb je met die oude deunen die ze stereo hebben gemaakt. Dan krijg je een heel gek soort stereo. Dan zit opeens het hele orkest links en dan weer rechts. Nou ja, maakt ook niet uit. En de stem precies in het midden. Dat gebeurde hier bij de Fortunes. And You've Got Your Troubles, I've Got Mine. En zo Taran ervoor met de laatste keer dat ik huil. Over een eh, paar minuten dus. Hè? Dus over een minuut of drie gaan we kletsen met Marleen. John Snijder doet dat. Want die gaat praten over eh, de ja, toeslagen. Eén op de tien gerechtigden vraagt geen toeslagen aan. Dat moet echt anders. Je hoort het zometeen dus. Over een paar minuten al. Na deze van Mike Brandt. Die Louis. loin lui louis. Quel jour sans elle me sens. Tegenover mij zit Marleen, 35 jaar en al 14 jaar werkzaam bij diensttoeslagen. Welkom Marleen. Dankjewel. Vandaag maken we met jou samen met diensttoeslagen een, een radio-item over toeslagen. Zodat mensen weten hoe ze de toeslag kunnen krijgen waar ze recht op hebben. Niet te veel en zeker niet te weinig. Over wat voor soort toeslagen hebben we het hier? Als we het hebben over toeslagen, gaat het om huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Dat zijn allemaal toeslagen waarmee je elke maand een deel van je kosten voor de zorg, huur, kinderopvang of de zorg van je kinderen kan betalen. Kan iedereen zomaar toeslagen aanvragen? Ja, je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. En die voorwaarden zijn ook per toeslag verschillend. Voor zorgtoeslag moet je bijvoorbeeld een zorgverzekering hebben en 18 jaar of ouder zijn. Ook mag je vermogen en je inkomen niet te hoog zijn. Nou, wil je precies weten wat de voorwaarden zijn, kan je deze vinden op onze website. Maar wat handiger is, is om een proefberekening te maken via toeslagen.nl/slash proefberekening. In die proefberekening vul je een aantal gegevens in. Denk aan je inkomen, of je een toeslagpartner hebt. En na het invullen zie je of je op basis van die gegevens recht hebt op toeslagen. Vragen veel mensen die toeslagen aan? Ja, we ondersteunen elke maand op dit moment zo'n 6 miljoen huishoudens. En één huishouden kan ook meerdere toeslagen krijgen. Dat is fors. Dat is zeker fors, maar er zijn ook nog steeds mensen die geen toeslagen aanvragen, terwijl ze er wel recht op hebben. En dat is bijvoorbeeld bij huurtoeslag en zorgtoeslag nog steeds 1 op de 10 mensen. En dat is natuurlijk heel erg zonde, want daarmee laat je echt geld liggen waar je recht op hebt. Terwijl we natuurlijk verwachten dat veel van deze mensen de toeslag wel goed kunnen gebruiken. Juist daarom vinden we het belangrijk om hier vandaag te zitten en hier ook aandacht aan te besteden. En waarom vragen mensen geen toeslagen aan? Weten jullie dat? Ja, daar zitten verschillende redenen achter. Veel mensen vragen niet aan omdat ze het simpelweg niet weten dat ze er recht op hebben. Nou, dat kan ook bijvoorbeeld een verandering in je leven zijn. Denk aan een scheiding, eh, een pensionering. Je gaat minder of meer verdienen. Eh, mensen zijn zich niet altijd van bewust dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de toeslag. En soms vragen mensen het niet aan omdat ze willen voorkomen dat ze later geld terug moeten betalen. Maar in de meeste gevallen zijn mensen er simpelweg niet mee bezig. Maar de kans op terugbetalen is er altijd bij het huidige toeslagensysteem, toch? Omdat je toeslag als voorschot krijgt. Dat klopt. De kans op terugbetalen is er altijd. Dat betekent zeker niet dat iedereen altijd moet terugbetalen. Het gaat in heel veel gevallen juist goed. Het is misschien handig als ik dit verduidelijk aan de hand van een voorbeeld. Laten we huurslag als voorbeeld nemen. Wat we met toeslagen doen is een voorschot uitkeren zodat jij bijvoorbeeld je huur kan betalen aan je verhuurder. En omdat te kunnen doen, betekent dat dus dat wij op voorhand jouw toeslag uitbetalen. Waarmee we dus eigenlijk van tevoren moeten weten: wat ga jij de komende tijd verdienen? En wat gaan de komende maand precies jouw huurgegevens worden voor jouw huurwoning? Daarom is het dus belangrijk dat je zelf een schatting maakt van je inkomen. Want we kunnen helaas niet in de toekomst kijken. En het hangt af van je persoonlijke situatie. Dus wat is je huurprijs? Heb je een toeslagpartner de komende maanden? En verandert er iets in je leven? Ga je meer of minder verdienen? Gaat je huurprijs omhoog of omlaag? Zorg dan dat je dit gelijk doorgeeft aan toeslagen. Want je toeslag wordt hier gelijk op aangepast. Zodat wij ook de komende maanden het goede bedrag kunnen overmaken. Na afloop van het jaar, dan pas weten we wat echt precies je recht was. Dus dan kijken we terug. Dan weten we wat je echt verdiend hebt over het hele jaar. Wat het hele jaar je huurprijs was. En als je dan te weinig hebt gekregen, krijg je dat er nog bij. En als je te veel hebt gekregen, dan moet je dat inderdaad terugbetalen. Ja, en daarom is het dus zo belangrijk om veranderingen in je leven meteen door te geven. Ja, klopt. Dus door veranderingen in je leven, denk aan een verandering van baan, een verandering van inkomen, andere uren bij de kinderopvang. Het is belangrijk dat je die gelijk doorgeeft, zodat je de kans zo klein mogelijk maakt dat je te veel of te weinig hebt gekregen. Goed om te weten. Heb je nog meer van dit soort tips om ervoor te zorgen dat je niet te veel of te weinig toeslag krijgt? Ja, het kan heel lastig zijn om je inkomen goed te schatten. Bijvoorbeeld als je als zelfstandige werkt of als je in het jaar de AOW-leeftijd bereikt. En daarom is het ook raadzaam, als je het kunt missen natuurlijk, om je inkomen net iets hoger in te schatten. Want het is eigenlijk zo, hoe meer inkomen je hebt, hoe lager je toeslag is. En blijkt na afloop dat jouw inkomen toch lager was en je meer had moeten krijgen, dan krijg je dat alsnog. Ik begrijp dat er ook een app is, toch? Ja, klopt. Voor het checken en wijzigen van je inkomen is het handig om de app van diensttoeslagen te downloaden. Dan heb je altijd zicht op de gegevens waarmee we je toeslag berekenen en kan je ook snel en eenvoudig een wijziging doorgeven. Er zullen ook mensen zijn die minder goed overweg kunnen met internet of een smartphone. Waar kan je dan terecht? Wat je dan kan doen is onder andere langsgaan bij een hulppunt in de buurt. Er zijn inmiddels 600 hulppunten in Nederland, dus er is altijd iets in de buurt. Denk aan een bibliotheek, een belastingkantoor, welzijnsorganisaties. Bij deze punten kan je hulp krijgen voor het aanvragen of ook het wijzigen van je toeslagen. Is dat gratis? Ja, de hulp is altijd gratis. En op de website toeslagen.nl/hulp zie je precies welke punten er in jouw buurt zijn. Kan natuurlijk ook zijn dat je liever wilt bellen. Dan kan je gratis bellen naar de belastingtelefoon via het nummer 0800 0543. Misschien luisteren nu mensen die denken: toch eens kijken of ik recht heb op toeslagen. Kan je toeslagen het hele jaar aanvragen? Dat kan. Je kan het hele jaar toeslagen aanvragen en je kan ook met terugwerkende kracht aanvragen. Dus bijvoorbeeld voor zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget geldt dat je tot 1 september van het volgende jaar toeslag kan aanvragen. Dus je kan tot 1 september 2025 nog je toeslag aanvragen voor 2024. Voor kinderopvangtoeslag geldt dat je dit met drie maanden terugwerkende kracht kan aanvragen. Nog één keer in het kort. Wat moet je doen om niet te veel of te weinig toeslag te krijgen? Nou, wanneer je nog geen toeslagen ontvangt, doe je er goed aan om een proefberekening te maken op toeslagen.nl/slash kan ik toeslag krijgen om te zien of jij er recht op hebt. En dan kan het natuurlijk gelijk aanvragen vervolgens. Of je vraagt hulp bij een hulppunt in de buurt. Heb je al toeslagen? Dan is het belangrijk om je inkomen bijvoorbeeld in de gaten te houden en wijzigingen in je leven altijd zo snel mogelijk door te geven via Mijn Toeslagen of via de app van Dienst Toeslagen. Zo ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. Bedankt Marleen voor je heldere uitleg. Graag gedaan. Voor meer informatie over toeslagen, kijk op toeslagen.nl. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. It's not that Now that. Daar word je toch helemaal zen van, jongens en meisjes. Eerlijk is eerlijk. Extreme More Than Words. een beetje rock, zou je kunnen zeggen, op de zondagmorgen van Jim Capel. Die muziek waar we niet altijd veel van horen op eh, ja, ZVL. Maar vandaag dan toch wel een uitzondering. Een beetje rockmuziek, maar dan soft rock. Something so strong. Straks ga ik even kijken in de agenda van eh, ZVL. Want eh, op onze website www omroepzvl.nl vind je allerlei leuke agendapunten. En er is een hele hoop te doen. Maar daar ga ik over eh, beginnen eh, in het volgende uur. Waar ook eh, onze collega Jeroen van Gent ten gehore wordt gebracht. Want hij heeft weer een reportage gemaakt die we straks laten horen. Want hij stelde weer vragen aan mensen op straat. Welke hoor je straks en de antwoorden natuurlijk ook. Maar eerst nog iets moois van Jeroen van de Boom. Luister mee naar Het is over. Kom je net bij ZVL? Goedemorgen, wees welkom. Oh, oh, De passie en de liefde, het laaiende vuur, zijn langzaam weggeslopen uit mijn hart. Toch vul je mijn gedachten elke seconde van het uur. wisten wat ik had. Oh, je bent niet meer. op ZVL. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race Thousand dollar prize, it read. He couldn't get Laura on the phone. So to her mother, Tommy said, Tell Laura I love to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day. How his car overturned in flames but as they pulled him from the twisted wreck with his dying breath, they heard him say, Tell passed away. It was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel, she can hear him cry. Tell Wat een dramatisch lied hè, van Ray Peterson uit de jaren 60. Nou eigenlijk uit de jaren 50. Maar het werd een hit in 1960. Dan weet je het wel, zo lang geleden. Tell Laura I Love Her. En er zijn vele covers van gemaakt van dit nummer. Goed, het is alweer het einde van het eerste uur. Och, wat is het snel gegaan. Straks het tweede uur, over een paar minuten al, een minuut of zeven. En dan ehm, gaan we lekker iets meer tempo maken. En dan komt de agenda voorbij van Omroep ZVL. En er komt natuurlijk ook een reportage van Jeroen van Gent. Dus voor jou alle reden om eh, te blijven luisteren. Dus stay tuned. Ik ga weer even koffie halen. En intussen luister jij naar Kayak en Ruthless Queen. Tot zo. With a quivering voice, you spoke the word. Shadow came between us. in luxury.